Aus de orchideeën bloeien, kom dan toch terug bij mij. Denk steeds aan die schoonste tijden. Toen jij zat steeds aan mijn zij. Als de orchideeën bloeien in de velden van voorheen. Kun je mij nou eens herinneren? Ik voel mij niet zo alleen. Maar je bent nu van een ander. Voorbij is des romantiek. Kom toch terug bij mijn weder. Jou vergeten kan ik niet. Als de orchideeën bloeien, dan denk ik terug aan jou. Denk dan aan die schoonste tijden. Toen je zei ik hou van jou. Hatiku pedih dan pilu Aku cinta padamu Bunga anggrek mulai timbul Aku ingat padamu terkandung yang sudah lewat